Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een lastige dag voor staatssecretaris Koen Radi. Zij wil gevangenen eerder vrijlaten om iets te doen aan de drukte in gevangenissen. Maar dat plan is niet erg populair. Eerder zeiden haar eigen PVV en de VVD al dat ze het plan niet zagen zitten. En ook de BBB zegt nu dat ze tegen zijn. Die partij heeft iets anders voorgesteld, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Kamerlid Weijen van die partij die pleit voor een beperking van de dagbesteding... zodat er meer personeel vrijkomt om gevangenen eh, per dag langer in hun cel te kunnen houden. En eh, zij komt vandaag met een motie om de staatssecretaris hiertoe te dwingen. Vanmiddag is er in de Tweede Kamer een debat over de overvolle gevangenissen... en het plan van de staatssecretaris. Het lukt veel mensen met een visuele beperking, maar niet om betaald werk te vinden. 70% zit thuis, terwijl ze dolgraag aan de bak zouden willen. Dat zegt dit fonds dat opkomt voor mensen met slecht of geen zicht. Er zijn volgens hen meerdere oorzaken. Het heeft te maken met eh, wet en regelgeving, koudwatervrees bij werkgevers, ontoegankelijke software. Mobiliteit is natuurlijk een issue. Het is lastig, maar zeker niet onmogelijk. Volgens haar zijn er ook genoeg voorbeelden van plekken waar het wel lukt. En in een Amerikaanse rechtszaal zijn binnenkort weer hitjes te horen. Een rechter moet zich buigen over een plagiaatzaak. Die is aangespannen door het team van Bruno Mars. Zijn mensen vinden dat Flowers van Miley Cyrus wel heel erg lijkt op zijn When I Was Your Man. I should have bought you flowers and held Should have gave all my hours when I had I can myself meer de toonhoogte, de baslijn en bepaalde lyrische en theatrale elementen zouden zijn gejat. Miley Cyrus vindt het onzin en eiste dat de zaak van tafel zou gaan. Maar daar gaat de rechter in L.A. niet in mee, vertelt muziekblad Billboard. De zaak wordt dus gewoon behandeld. En als Miley verliest mag ze het nummer misschien niet meer live doen. Krijg je het weer nog een stralende lentedag vandaag. Het is droog met af en toe een wolkje, maar vooral veel zon. Het wordt maximaal 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam...